In een verklaring zeggen de leden van de Veiligheidsraad verder dat ze de uitslag van de tumultueus verlopen verkiezingen accepteren. Normaal gesproken worden verkiezingsuitslagen altijd verwelkomd. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima hebben het staatsbezoek aan Mexico afgesloten. Tijdens de laatste dag zei de kroonprins tegenover de pers in Mexico dat hij slapeloze nachten heeft gehad door alle commotie rond zijn vakantiehuis in Mozambique. Ook koningin Beatrix zei geraakt te zijn door alle kritiek op het bouwproject. In Rusland zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op de mensenrechtenadvocaat Markelov. Hij werd in januari midden op de dag op straat in Moskou doodgeschoten. Daarbij kwamen ook een journalisten om het leven. De aangehouden verdachten zijn een man van 29 die inmiddels heeft bekend en een 25-jarige medeplichtige. De twee verdachten zouden radicale de Russische nationalisten zijn. In Oostenrijk staat het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau am Inn te koop. Inwoners en lokale politici zijn bang dat het huis gekocht wordt door een Hitlerfan... en dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazies. De burgemeester van Braunau wil het liefst dat de stad het pand van twee verdiepingen koopt. Maar de vraagprijs van 2,2 miljoen is voor de gemeente een struikelblok.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 lovers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. This crazy war. last time. We may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 scendo non foschi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 就。 het ritme van de herfst.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 I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 just haven't